Jeroen van met het NOS Journaal. Bij opstootjes tijdens een betoog in Utrecht zijn meerdere mensen aangehouden. Op het Vredeburg werd geduwd en getrokken en tegenstanders maakten de Pegida-aanhang uit voor nazi's. Beide groepen bestonden uit zo'n 75 mensen. De politie heeft ze uit elkaar gehaald. De demonstranten werden toegesproken door een van de leiders van Pegida. Hij sprak over de gevaren van de islam en de toestroom van vluchtelingen. Bij een bombardement in Irak zijn op een bijeenkomst van IS-commandanten meerdere doden gevallen, maar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is daar volgens bronnen in een ziekenhuis niet bij. De Iraakse luchtmacht meldde vanmiddag dat een konvooi met de leider onder vuur was genomen. Baghdadi is de hoogste leider van het kalifaat dat IS heeft uitgeroepen in Irak en Syrië. In april werd gemeld dat hij zwaar gewond was geraakt, of mogelijk was gedood, bij een Amerikaans bombardement, maar later bleek uit geluidsopname dat hij nog leefde. Anonieme bronnen binnen de Turkse Veiligheidsdienst zeggen dat de aanslag van gisteren in Ankara het werk is van terug op islamitische staat. De aanslag vertoont opvallende overeenkomsten met die in Suruç in juli, die ook aan IS wordt toegeschreven. In Suruç ontplofte toen een bom bij een conferentie waar veel Koerden bij waren. Er vielen 32 doden. Bij de aanslag in Ankara kwamen gisteren 95 bezoekers van een pro-Koerdische vredesdemonstratie om het leven. Een zelfmoordaanslag in het noorden van Cameroen heeft negen mensen het leven gekost. De aanslag werd uitgevoerd door twee tienermeisjes. Cameroen beschuldigt terreurbeweging Boko Haram ervan de meisjes op pad te hebben gestuurd. De aanslag werd gepleegd op een markt in de buurt van de grens met Nigeria. Gisteren viel in buurland Tjaat bijna 40 doden door aanslagen van Boko Haram op een vismarkt en een vluchtelingenkamp. In het kamp zitten mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld van de terreurbeweging. Het weer, vanavond en vannacht blijft het helder en plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen periode met zon en een graad of 10.